Het gaat om zo'n 900.000 kinderen van wie de ouders last hebben van bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Volgens onderzoekers is het nu lastig om die gezinnen te bereiken. Ze schamen zich vaak en durven er niet over te praten. Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president, nog voor het einde van deze maand voor de rechter slepen. Een zogeheten grand jury moet daar nog wel over beslissen. Het gaat om een aanklacht in een zaak die draait om illegaal wapenbezit. Hunter Biden zou vijf jaar geleden, toen hij een wapen kocht, niet hebben verteld dat hij cocaïne gebruikt. Twee speelsters van het Nederlands elftal zijn genomineerd voor de belangrijkste voetbalprijs, de Gouden Bal. Jill Hoorts en Daphne van Domselaar staan op de shortlist, samen met 28 anderen. Bij de mannen zijn geen Nederlanders genomineerd. En opvallend, voor het eerst in 20 jaar staat Cristiano Ronaldo er ook niet tussen. En in India gaan geruchten dat de overheid de naam van het land wil veranderen. Aanwijzing is een uitnodiging voor een diner ter gelegenheid van de G20-top in Delhi komend weekend. Die is verstuurd namens de president van Bharat en dus niet India. Ook zou de regering binnenkort een voorstel willen indienen om de naamsverandering officieel te maken. Er worden al lange namen veranderd, zegt buitenlandredacteur Davy Boerema. Mumbai was Bombay vroeger, Chennai was Madras vroeger, maar ook straatnamen. En dat gaat eigenlijk nog verder terug hoor. Dat is niet alleen echt Engels, maar ook bijvoorbeeld straatnamen die vernoemd zijn naar overheersers uit het Mogolrijk. Dus zo probeert de regering ook wel zijn stempel te drukken op ja, India nu. Ja, in het land wordt de naam Bharat door sommigen al langer gebruikt... omdat India volgens hen te veel verwijst naar het koloniale verleden. Het weer, op een zomerdag. Veel zon en 28 tot 30 graden. Ook vanavond blijft het weer lang warm. Morgen opnieuw zomers, dan maximaal 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam staat file tussen de West en Blariken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn afgesloten.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 You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson, and I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but don't remind me. Both ends around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance.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 Don't wait until tomorrow. listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you will find that track. Slowly you will move into the right direction. Hold your head up to the sky. Don't be scared and don't be shy. Life will find its way. Living day by day. I just need contemplation over you. Over you. I'm not so systematic. It's just that I This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can.